Kees Groot met het NOS-journaal. De vredes worden drie weken opgeschort tot 25 februari. De gesprekken in Genève verlopen uiterst moeizaam. De delegatie van de oppositie zou gedreigd hebben met opstappen... vanwege de opmars van het regeringsleger in het noorden van Syrië. De speciale VN-gezant voor Syrië ontkent dat de onderhandelingen zijn mislukt. Het treinverkeer rond Landgraaf heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een conducteur was neergestoken. Een zwartrijder stak hem in zijn buik in de trein tussen Heerlen en Aken. De verdachte werd aangehouden op het station van Landgraaf. Hij had zelf ook verwondingen opgelopen. Er komt geen groot asielzoekerscentrum in Hees. Nu ook het lokale CDA zich heeft uitgesproken... is een meerderheid van de gemeenteraad tegen de opvang van 500 vluchtelingen in de Noord-Brabantse plaats. Het plan voor een groot AZC leidde tot veel protest in Hees. Op het gemeentehuis werd een kogelbrief bezorgd. Justitie in België heeft zeven mannen aangehouden voor de verkrachting van een minderjarig meisje in Oostende. De meeste verdachten zijn Irakezen, van wie er één of twee pas kort in België zijn. Het 17-jarige meisje was dronken gevoerd en ze was bewusteloos tijdens het misbruik. Volgens de Belgische staatssecretaris van Asiel kunnen de vluchtelingen het land uitgezet worden als hun schuld wordt aangetoond. Door een breuk in een hoofdwaterleiding hebben verschillende wijken in Vlaardingen vanavond zonder drinkwater gezeten. Volgens de brandweer is het lek inmiddels weer gedicht. Zeker één straat stond over een paar honderd meter blank. Door de lekkage ontstond er ook een gat in het wegdek. Voor het eerst sinds 1975 staat er een amateurploeg in de halve finale van de KNVB-beker. VVSB uit Noordwijkerhout won vanavond met 3-2 van FC Den Bosch. Bij Rode JC tegen Feyenoord stond het na 90 minuten nog 0-0 en dus wordt er daar verlengd. Het weer in het noorden buien, mogelijk met natte sneeuw, hagel en onweer. Morgenochtend regen, later wordt het vanuit het westen droog... en breekt mogelijk in het noorden de zon door. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het... Vanavond met Charles Duiven en Onno Hulshoff. Typisch Our love was true. And we'd never, never, ever part. Now you want someone new. More Oh, then you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt. <laughs> because I still love you so. But, but, even Though you hurt me like nobody else could ever do, I would never. Timmy Juro, nou dat is wel weer even Ja, Timmy had er zin in. Ja. <laughs> Die denk van die, uh, laat ik niet uitpraten. <laughs> die krijgt van mij het woord niet. Eh, enorme stem. Uh, eh, dat moet volgens mij eind jaren tachtig geweest zijn. Dat is een hele tijd geleden al dit, ja. dit succes van Timmy Juro. Wat je eigenlijk ook niet zoveel mee hoort op de radio. Tot vanavond heeft u ontdekt bij ZFM Antwoord Tussen app en vloed gebeurt dat allemaal nog wel eens. Uh, eh, Onno, oh jij hebt ook weer eens een, eh, een eh, unieke zangeres, toch mag ik wel zeggen, uh, voor ons meegebracht. Vertel. Ja, ik, we hadden het er net al over, hè? Susan Boyle. Die ook mee had gedaan aan British, Britain Got Talent in 2009. en is dat alweer zo dat was niet, geleden? Ja, 2009 is het. ja, zes jaar ja, ja. Zeven jaar geleden. Ja. Jeetje. Dus, maar dat was, dit, was, dit is niet het nummer natuurlijk wat zij daar zong. Want dat was eh, uit de eh, eh, musical Les Miserables. Oh ja, ja, ja. Dit, is een, nummer wordt opgenomen is onder andere Joni Mitchell. door door Neil Diamond. Diamond, ja, ja. En Houston, die heeft het eigenlijk als hit gehad. Ja, ja. En Eind jaren 60. Zo ook Dacht ik alweer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, We worden oud. 1968 als ik me niet vergis. We worden oud, hopen ja. we. ja, ja, ja. Het oude papa. Eh, eh, noem, jij, <laughs> noem de titel nog even? Misschien heb je nog wat toe te voegen, ik weet het niet. Nee, nee hoor. Both Sides Now. way. But now, old friends, they're acting strange. And they shake their heads and they tell me I've changed. Something's lost, but something's gained. out no lie. de Susan heel mooi zingen, maar eh, dit gaan we toch niet draaien. Want dit is een kerstliedje, dus dat, <laughs> dat lijkt me niet, eh, niet zo geschikt. Eh, dat komt allemaal luisteraars omdat ik me even had teruggetrokken naar de keuken... om een kopje koffie te tappen. En dan ben je net niet op tijd terug om een nummer te stoppen... en het volgende nummer dan weer in te zetten. Maar het is allemaal net op tijd goed gekomen. Want we hebben nog veel meer mooie muziek voor u klaarstaan. Ik wil eens een oudje draaien van de Sandy Coast... Orno. En eh, dan hebben we het over een, eh, een straf die je moet ondergaan als je verkeerde dingen hebt gedaan. Nou, de capital oh. punishment is dat, hè? Orno laat de klokken. Huh? Wat? <laughs> Meneer Hans Vermeulen en de Sandy The Capital Punishment. Een van de mooiere nummers van de groep. 1965 toen ik 18 eh, lentes oud was en net mijn rijbewijs had. En ook een, eh, een Volkswagen Kever als, eh, als eerste autootje. Een oudje hoor, een oud beestje, maar hij reed prima. trokken wij in het weekend met vrienden naar... Noordwijk naar Scheveningen. En als je dan geluk had, dan trad de Sandy daar live op... in een van die horeca-gelegenheden. Ook in Haarlem trouwens hoor, in de Appelaar, meen ik, dat ik ze een hm. keer gezien heb. En ook in, eh, in, eh, in eh, Elleboogsteeg, Palermo heette die discotheek vroeger. Waar ook de Buffoons bijvoorbeeld optraden. Ken je de Buffoons nog? Buffoons ook, ja. ja, ja, ja. ja dat is nog wel een heel klein jochje hoor. <laughs> nou ja, goed, maakt niet uit. Ik ook. Ik was ook nou ja. klein. Ik was De die is eigenlijk... toen was ik twee jaar toen die werd opgericht. Ja. 1961. Ja. Door een toen 14-jarige Hans Vermeulen. En er zat ook nog een, eh, een naamgenoot voor je. Ja, <laughs> ja. Onno uh, Bellenvoort. Oké. Okay. Eh, Bevoort, Bevoort. Onno Bevoort. Onno Bevoort, maar in ieder geval Onno. Ja. En wat speelde niet? Basgitaar of, of slaggitaar? Geen idee, geen ah. idee. Dat niet dat Hans Vermeulen had natuurlijk het leven aandeel van de, wat de zang betreft... Uh, nam voor zijn rekening. Maar ze speelde ook nummers van... bijvoorbeeld de Ivy League, Tossing en Turning en zo. Al die, maar dat deden trouwens de Buffoons ook. En ook heel verdienstelijk. En wat eh, is het bekendste nummer eigenlijk in Nederland? Van de Buffoons? Nee, nee, nee. Van, eh, de Nou, ik denk True Love That's a Wonder. Yes. Ja, hè? ja, dat is, nou ja, of het bekendste is, maar het is wel een grootste, ja, grootste hit geweest. Ja. En, uh, dat is bij mij ook de bekendste. Ja, I See Your Face Again. Dat is ook zo'n uit dezelfde periode. Mm. Eh, de titel zegt me niet zo, eh, Howard. Misschien als ik hem zou horen, dan eh, wel. I see maar face again. oh jee, oh jee. Ja. <laughs> gaat weer zingen. Oh jee, u kunt nog weg. <laughs> nee, maar goed, dat is, dat is een heerlijk repertoire uit de jaren zestig. Als ik nog wel eens met de Ruud Jans speel, dan, dan doen we die nummers nog wel eens. Want we hebben destijds ja, heel veel van het oude repertoire natuurlijk. En nog ten gehore gebracht op onze manier. Uh, dat zeg ik er speciaal bij. <laughs> op onze manier. Uh, oh, nou, we het toch over eh, Ruud hebben. Even, van deze kant wil ik dan even Ruud... Beterschap wensen, jongen. Ja, ja het is, nou, de laatste berichten zijn dat hij, had medicatie gekregen natuurlijk. Ja, verkeerd. Nou ja, voor cholesterol, eh, om dat te reguleren en zo. Ja, maar daarvoor uh, ook eh, nog iets en daar kreeg je echt van. Ja, ja maar dat was hetzelfde middel. Dat oh, was hetzelfde, ja, oh, hm. Dat zijn namelijk eh, statines, simvastatine. En je hebt nog andere statines, maar het horen allemaal tot de groep van eh reguleur, hoe zeg je dat? Uh, regulatoren? <laughs> Nee. nee. <laughs> Nou goed, ze, regelen ze reguleren het. Eh, ja, regelaar, die regelen het cholesterol, uh, het kwalijke cholesterol uh, in je bloed. Dat zorgen, die medicijnen zorgen ervoor dat het dus op een verantwoord gehalte blijft. Ruud kreeg daar jicht van en ook nog acute reuma van. Dus hij heeft heel veel pijn geleden. Ik hoop dat het inmiddels weer beter met hem gaat. Ik denk dat hij erg gemist wordt hier bij ZFM Zandvoort. Want hij had nogal wat programma's hier die hij live presenteerde. En een hoop aanhang, een hoop luisteraars. En eh, we hopen dat hij eh, snel weer eh, op de been is en ons weer kan vergassen met zijn, met zijn heerlijke uitzending. Nou, jij hebt het al gezegd, ik voel me daar... of ik sluit me daarbij aan, beterschap Ruud. My World Fell Down, de Buffoons. En dat is ook een nummer van de Ivy League, meen ik. just like the afkomstig uit Enschede, de Buffoons met My World Fell Down. Dit was even een nummertje wat jij eh, zegt, eh, zei al in het begin van de avond... van Even wakker worden. Even wakker, ja. ja nou ja, goed, het was even eh, je mag het even goed rangschikken onder de ballads hoor. Het was, een, eh, het was niet een, eh, een nummer van loos gaan en stampen. <laughs> Nee, nee, dat ook weer niet. Nee. hey, jij had een voorstel voor Michael Prince. Ja, ja want we het er toch net ook al hadden over met Mike Auboter, weet je wel, met singer-songwriter. Mhm. Ik had het nog even opgezocht, dat was Erik Corton. Ja. Oh ja. Die eh, ook uh, gevoelig, waar, die, waar zij een gevoelige snaar... Ja, dat en eh, de jury ook. Ja, ja. en trouwens ook werden ze dus bij dit nummer bij, van Michael Prins werden ze, waren ze geraakt. En zaten ze toch wel een, een traantje weg te pinken. Weg te pinken ja. Ja, ja. Het is wel leuk. het is in Haarlem, hè, Michael Prins. Ja, want jij, ik heb begrepen dat jij was in de Groothuisstraat ja, zat hij gewoon buiten. Ja, staat, was, was hij al. Straatmuzikant, Straatmuzikant was hij gewoon... En eh, het was leuk dat hij had op een gegeven moment eh, trad hij op eh, bij Harlem Nights. dat is, ja, ik weet niet of ik het goed zeg. Maar dat is Harlem Shopping Night. Zo moet ik het noemen. En daar stond hij ook op een gegeven moment in de aangang, was hij aan het optreden. En toen zei hij van, nou, eh, vertel het hele verhaal, weet je wel, wat hij allemaal mee had gemaakt. Ja, en ik zal misschien wel eens eh, in het verleden sommige mensen wel eens eh, <laughs> dat wanhoop hebben gedreven. Als ik dan aan het optreden was en steeds dezelfde liedjes ook nog zongen en dergelijke. Leuk. En dan, ja, dan dat zo iemand dan toch weer ja, fantastisch. zo bekend wordt. We gaan hem zo draaien. Maar we, hebben, we hebben hem zo heel wat, Haarlem heeft heel wat, heel wat Talent, voortgebracht. Dus eh, eh, ja, ja, zeker. Ja. We gaan hem zo draaien, maar e- eerst eh, leuk om te melden dat Marius aan boord is. En hij vertelt dat My World Fell Down is origineel van Sagittarius. Dat zegt maar helemaal niets. maar inderdaad ook vertolkt door de Ivy League. Dus dat had ik dan weer goed. Marius, bedankt. ja, Marius verblijft in Spanje. En ja, die weet heel veel van muziek. En als het maar even kan, dan laat hij ons weten hoe het allemaal in elkaar steekt als we er zelf nog niet uit zijn. Nou, dat is natuurlijk, eh, wordt gewaardeerd en ook door de luisteraars, denk ik. Want af en toe is het toch best leuk om te weten wat nou de achtergrond van een bepaald nummer is. Nou, de achtergrond van een nummer eh, van Michael Prins eh, is dus de singer-songwriters. Die contest waarin hij heeft meegedaan. Het nummer heet Close to You. Je zou denken Close to You van de Carpenters, maar... Daar heeft het niks mee te maken. Duidelijk niet, nee. nee. didn't change my name for good luck. It just happened to be mine. Didn't ask for any reason or any of your time. I don't need your advertising. I don't seek for diamond eyes. I don't fit in your perfection. I don't fit into your life, but to you. my darling. For you, I would truly sing. For you, my crazy babe, I would do just anything. Just to get close to you. The other night you made me dance, but now I act insane. I try to find a reason, and I try not to be strange. And I think that is funny, cause I'm nowhere near like you. You made of me a villain, oh, but maybe that's more true. And I'm searching for my pride again as I'm hunting your eyes again. But you're nowhere to be found tonight. Still, I wait in every morning light. So until that day is mine. So is it me, the one who's out of sight? Am I running out of time? Do you want to see me present? yet they guide you through the night. Is your vision to be saved and told that everything's alright? When the whole goddamn world knows about the danger of this tide. Well, then I will come back for you. Yes, I will come back to you. then you might not will remember me or act like you're surprised when everyone's surrounding you. But darling, that don't mind. Just turn around and look at me. When you pass me in the aisle, I still hold a thousand doors for you. Just to talk to you, so I could get close to you. And why? just see me through. Knowing I would never leave. Knowing I would never leave. So until that day is mine, darling, I would wait. And why won't you see me through? I would wait for you. Darling. uitgepakte stem, die man. Echt een beetje, eh, ja, je zou zweren dat hij, eh, dat zei ik net al tegen je, ja. dat hij een tijdje in Engeland eh, heeft rondgetrokken. En, ja, ik kan nou daar niks van vinden hoor. Nee, Je bedoelt op Wikipedia of zo. Ja, nee. Geen informatie daarover. Maar het zou zomaar kunnen natuurlijk. Want straatmuzikanten, ja, die, die houden het vaak niet alleen bij Nederland. Maar die gaan overal ter wereld proberen ze hun visje uit te gooien. En, ik heb ook bijvoorbeeld in, in Slovenië, in Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië ben ik eens eh, wezen wandelen samen met mijn neef Fred Kroonsberg... die daar eh, in Slovenië een vakantiewoning eh, heeft. en daar hebben we ook straatzangers gezien. Hm. Ongekend goed, Echt... Ja, ook afkomstig uit Engeland trouwens. Dus, dus, die gewoon in Slovenië aan het zingen zijn. En daar, ja, heel, heel, een hele hoeveelheid publiek om zich heen vergaren in de stad. Als, als het een beetje knap weer is hoor natuurlijk. Maar ze gaan niet <laughs> in de regen zitten. Maar ik was daar ook in het zomerseizoen. Dus dat, eh, dat was helemaal goed. Eh, de, de, Rolling Stones hebben natuurlijk maar een, niet zo gek veel eh, rustige nummers opgenomen. Angie is er natuurlijk een voorbeeld van. Maar je moet ook niet met vuur spelen. Dat heb ik wel begrepen. Well, you've got your diamond and you got your pretty clothes, and the chauffeur drives your cars. You let everybody know, but don't play with me, cause you're playing with fire. Your mother, she don't play with me, cause you play in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, you you're playing with fire. Now you've got some dime. so don't play with me, cause you're playing with fire. So don't play with me, cause you're playing with fire. Ja, je moet geen spelletjes meer bespelen, want dan speel je gewoon met vuur. Mick Jagger was dat. Eh, de Rolling Stones, eh, een van de weinige liedjes die... Ken dan, eh, weet jij meer nummers van de Stones? Die, die, eh, ja, de Last Time, maar is ook... Wat doe je? Nou, eh, ik heb wel meerdere nummers van, uh, van Stones. Qua, ja, wel, nee, maar qua ballads bedoel ik. Nee, nee, nee. nee. Angie. en, maar, oh, Lady Jane natuurlijk. Lady oh, Jane. Ja, ja. ja, dat is ook een rustig liedje. Ja, ja de vroegere nummers, dat heb ik al eerder gezegd. Daar schieten we ineens meer nummers te binnen. S. Tears By natuurlijk, is ook rustig. Ehm, maar on the outside van uh, was Heel die ook? Ja, oh, mag ik wat zeggen? Ja. Oh, ik, ja, <laughs> <laughs> Geen idee. Nee. Rochvoisin, nou, het beste best een mooi nummer, luister maar. Every time I try to climb picture Frozen there forever With a smile that keeps me so warm inside But still I hide on the outside She was a woman Farther than forever Nearer not together But I wish I was back in time. Cause she'd be mine on the outside. But every time I try to find the love I left behind, and every time I try to make her mine again, I'd find myself the outside hoe je het moet uitspreken. Je schrijft R-O-C-H, Roch. Of Roche. Roche was het. In ieder geval een mooi nummer on the outside. En eh, ja, sommige liedjes die hebben dan iets van herkenning. En daar bedoel ik mee dat bepaalde akkoordenschema's lijken dan weer op andere liedjes. En je moet denken als componist goed uitkijken eh, voor een nummer uitbrengt. Dat je niet uh, beschuldigd wordt van plagiaat. dat zou zomaar kunnen bij dit liedje. Want als je hier ja, luistert... Wie hoorde ik nou, wie hoorde ik nou laatst? was jij dat ook hier in de uitzending of zo? of zag ik het op Facebook, dat iemand zegt van eh, heel veel liedjes... Ja. die hebben eenzelfde vier, dezelfde akkoorden, akkoorden steeds. Ja, ja. Waar je, welk jouw nummer je ook eh, vaak... Eh, nou, ik wil niet zeggen welk liedje, maar nee. er zijn wel herkenningspunten in bepaalde liedjes. Ja. Daar ontkom je ook bijna niet aan natuurlijk. Want ja, dus, er zijn natuurlijk ook maar een aantal mogelijkheden in de muziek als om componeren gaat. Mm eh, maar dit liedje, dan moet je maar eens luisteren naar de melodielijnen van Neil Diamond, Play Me. Het lijkt een beetje op het vorige. She was morning and I was nighttime I one day woke up to find her lying beside my bed. I softly said, Come take me. For I've been lonely though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where. On the outside. Dat bedoel ik dus. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. Songs she sang to me, songs she bring to me, words that rang in me, rhyme that sprang from me, warm the night. And what was right became me. You are the sun I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. altijd nog een tour in de Verenigde Staten van Amerika. Uh, eh, Susie Davis, een van onze luisteraars, eh, is pas na een concert van hem geweest... en vertelde mij dat hij 2,5 uur achter elkaar, eh, ondanks zijn leeftijd, nog een, volop aan het zien is... En ja, volle zalen trekt. En altijd ook nog goed bestemd. Neil Diamond, Play Me. Eh, Getting Older Before My Time. We hebben natuurlijk eh, al een aantal eh, vooraanstaande beroemde mensen verloren in 2016. David Bowie natuurlijk. Glenn Frey van de Eagles, daar heb ik het over. Voor Marius van Buringen ga ik draaien I'm Getting Old Before My Time, Glenn Frey. just worrying over you. I'm getting old, and it's a crime to treat me the way you do. I'm getting old before my time. i need a crutch and a cane. Some rings for a dime. Buy one and I won't complain. We plan to get married about ten years ago. You stalled and you tarry. yes, and you wouldn't say no. I'm getting old before my time. Someday I'll feel like me. That's when we'll hear the preacher speak and Glenn Frey, I'm Getting Old Before My Time. Speciaal voor Marius van Buringen. Ik wist, eh, dat voor, tot voor hij was overleden... wist ik helemaal niet die man eh, dit soort repertoire eh, allemaal zong. Ik ken hem alleen maar van de Eagles eigenlijk. ja, ja. maar hij heeft dus kennelijk ook een, een aantal solo-projecten gedaan. best wel goed trouwens. muziek waar, waar, ik wel van hou, laat ik het maar zo zeggen. jij hebt ook voor ons nog wat meegenomen, Ono. Ja, klopt. Nou ja, je weet het wel kan niet zonder treintje. <laughs> terwijl je toch met de auto bent gekomen. Ja, ja terwijl ik met de auto ben gekomen. <laughs> ik had ook een hele, mooi nummer eh, van haar. Eh, eh, het nummer Ken je mij? Ken je mij? Ik, nou, ja? vaag. Vaag, hè? <laughs> vaag al een jaartje of tig. Tig, ja, zo is het. Treintje Oosterhuis. Wie ken je dan? staat en niet valt en niet voelt als ik. Niet koud en hooghartig. Ken je ja, zeker weten. Ken, ken je mij. Uh, ehm, Marius vertelt dat die meneer Glenn Frey maar liefst negen solo albums eh, opgenomen heeft. Ja. ja, dat kwam onder meer dat eh, de, de, leden van de eh, Eagles eigenlijk jaren elkaar gewoon niet wilden zien. en ja, die groep heeft natuurlijk een tijdje uit elkaar gelegen. De laatste jaren zijn ze weer samen gaan werken en zo. Hell Freezes Over is daar een mooi voorbeeld van. Een mooie mooie DVD met, eh, met die live-opnames. En eh, kwalitatief eh, wat muziek betreft, wat opnames betreft... ook geweldig om af te spelen op je televisie. Uh, heel jammer dat meneer Glenn Frey is overleden. Want hij was geloof ik ook de schrijver van Hotel California En een aantal andere hele bekende... Ja, een aantal andere bekende Eagle stukken. Marius, bedankt voor je inbreng weer vanavond in ieder geval. En Orno geeft aan dat hij binnenkort weer eens even met je gaat skypen. Dus dan zien jullie elkaar <laughs> weer live in beeld. Dat is het voordeel van de, ja, van, eh. van, de nieuwe media is dat, hè? Jij zit ook op Skype, ja, ik heb, ja, dus mijn laptop. En mijn laptop heeft dan een, eh, een cameraatje, maar dat ding dat staat ergens eh, achteraf. Die is eigenlijk van mijn vriendin. die gebruik ik eigenlijk niet. Dus, en mijn computer heeft dan weer geen webcam. Dus dan ben ik weer te lui om dat allemaal na te sluiten. <laughs> Daar komt het eigenlijk op neer. Nou ja, in ieder geval, eh, eh, we spreken elkaar eh, via Facebook in ieder geval wel. En dat is, uh, dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat je elkaar een beetje in de gaten blijft houden zo. Hè. Ja, we moeten alweer bijna naar de laatste nummers toe. maar ik wil er ook nog eventjes iets voor mijn vriendin draaien. En, anders die... mag je straks niet thuiskomen. Nee, anders krijg ik het om, op mijn donderdag ah. natuurlijk. natuurlijk. Staat je koffer buiten? <laughs> Ja, staat mijn koffer buiten, ja. <laughs> Eh, ik, ik, eh, eh, de, Righteous Brothers, die Unchained Melody... Maar die moet ik dan even voor erop zoeken. Even kijken hoor, die Unchained Melody bestaat. Ja, dus The Righteous Brothers, een heel oud nummer... maar blijft ontzettend mooi om te draaien... voor mijn vriendinnetje Von Lindeman. Oh, luisteraars. De laatste minuten tikken weg. En eh, wij tikken ze weg met Reinhard Mai. Goedenacht, vrienden. Ik heb wel, hè? Ja, ja, ja. maar ik dacht, ik dacht eh, even dat het begon. Eh, always look on the bright side of life. ik, was, ik was even mijn gitaar aan het stemmen. Ja, ja. Was ik nog Ik dank jou hartelijk voor je komst weer naar de studio. Mede namens de luisteraars natuurlijk. Dank Marius voor zijn hulp als het gaat om alle vragen die soms beantwoord moeten worden... of eh, die we graag beantwoord willen zien over allerlei artiesten... en eh, hun eh, muzikale verleden. Nou, Glenn Frey die trad ergens in 2015 voor het laatst op met Eagles. En dat heeft Marius, van Buring ons net eventjes even doorgegeven... Marius eh, schrijft ons... Uh, ik zie jullie weer. Nou, dat, uh, dat, dat, zeggen ja. wij hem ook terug. Dank je voor je hulp, Marius. En uh, wel rusten straks. Wat ons betreft... Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Wenn's mehr als seine Meinung gab Dafür, dass ihr nie fragtet, wann ich komm oder geh, Für die stets offene Tür, in der ich jetzt stehe Gute Nacht, Freunde Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, abdankt, dass ihr nicht fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint.